Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Mediabedrijf Talpa heeft zijn bod hoogd. Het bedrijf van John de Mol biedt nu 6,50 euro. Het oude bod was 6,35 euro per aandeel. Talpa biedt nu 50 eurocent per aandeel meer dan het Vlaamse Mediahuis. Afgelopen avond zag het er nog naar uit dat het Mediahuis de Telegraaf Mediagroep zou overnemen. De Raad van Commissarissen van TMG steunde het bod van 278 miljoen van Mediahuis... samen met de familie van Puijenbroek, groot aandeelhouder van TMG. Ook hadden de commissarissen twee leden van de Raad van Bestuur op non-actief gesteld. De Raad wil nog verder praten met Talpa. In het Carré-debat is afgelopen avond onder meer heftig gediscussieerd... tussen voor- en tegenstanders van het eigen risico in de zorg. SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS willen dat eigen risico afschaffen. CDA-leider Buma denkt dat dat niet kan... en waarschuwde dat dat soort beloftes het vertrouwen in de politiek ondermijnen. De partijen die het eigen risico willen afschaffen vertellen volgens VVD-leider Rutte niet het hele verhaal. Hij vindt dat er maar twee opties zijn dan, of de premie of de belastingen gaan omhoog. Op de snelweg A10 bij Amsterdam zijn bij knopen De Nieuwe Meer twee mannen aangereden. Eén van hen is overleden, de ander raakte zwaar gewond. Hoe de mannen op de snelweg terechtkwamen is niet duidelijk. Het ongeval gebeurde tegen middernacht op de rijbaan richting Schiphol. De A10 blijft in de richting Den Haag nog tot diep in de nacht afgesloten. Radio- en tv-presentator Frits Spits krijgt de Gouden Harp. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. De Gouden Harp is bedoeld voor mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse lichte muziek. Leden van de stichting Buma Cultuur kiezen jaarlijks een winnaar. Spits krijgt de prijs omdat hij al jarenlang middels zijn radioprogramma's en boeken voorvechter is van de Nederlandstalige muziek, Zijn directeur Helmink van Buma Cultuur in Met het oog op morgen. Het weer zwaar bewolkt, af en toe een bui.